Mariel Hageman met het NOS Journaal. In de Gazastrook zijn drie ter dood veroordeelden opgehangen. Volgens Hamas is dat gebeurd in een gevangenis in Gaza-stad. Een van de geëxecuteerden had de doodstraf gekregen voor collaboratie met Israël. De andere twee waren veroordeeld voor moord. Sinds 2007 heeft Hamas het in de Gazastrook voor het zeggen. Sinds de beweging president Abbas uit de Gazastrook heeft verdreven zijn elf doodvonnissen voltrokken. Een oud-penningmeester van een golfbaan in Den Haag wordt verdacht van oplichting. Hij zou zeker 750.000 euro naar eigen BV's hebben weggesluist. De Haagse golfbaan Okkenburg heeft vorige week aangifte gedaan tegen de oud-penningmeester. De man wordt ervan verdacht dat hij de vereniging heeft opgelicht voor zeker 750.000 euro en mogelijk zelfs 1,3 miljoen. Het geld is vermoedelijk in 2008 en 2009 weggesluist. In de Verenigde Staten is een van de hoofdrolspelers van het Chinese studentenprotest in 1989 overleden. Het is de 76-jarige Fang Lizi. Hij had zich in China in de jaren 80 ingezet voor de mensenrechten. In 1989 vluchtte hij samen met zijn vrouw naar de Amerikaanse ambassade in Peking... toen de Chinese autoriteiten met geweld een einde maakten aan de protesten op het plein van de Hemelse Vrede. Nadat de twee een jaar op de ambassade hadden gezeten kreeg ze toestemming om naar de VS te reizen. De tennissers van het Nederlandse Davis Cup team hebben zich geplaatst voor de play-offs voor de wereldgroep. Thomas Gorel en Robin Haase zetten Nederland gisteren tegen Roemenië op een 2-0 voorsprong. Vandaag haalden Igor Sijsling en Jean-Julien Royer in het dubbelspel het derde en beslissende punt binnen. Woensdag is de loting voor de play-off wedstrijden. Het weer.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 Het beste van dance en R&B in de mix hier op de radio. Een wandeling over het strand, door het duin in het centrum van Zandvoort. En zoals iedere week weer het eerste uurtje. Een mix van dance en R&B in de tweede en derde uur. Wil binnen onze eigen resident DJ Mouse zo'n uur lang. Nou, het is eigenlijk twee uur lang live in de mix. Maar voor het zover is dit uur nog gewoon een hoop lekkere muziek. Het beste van dance en R&B. Onder andere Ali Murs komt dit uur voorbij. Stoetsen, Onyx, Ali Dalki en eh, Tupongo Agilar <laughs> Of zoiets dergelijks. Maar nu eerst DJ Fresh. Samen met Rita Ora met Hot Right Now. Voglio peggio bang bomba Yo cuido pecho, lo pongo a yummy, the bunny, whoop yup, yup, yummy, yup. make a freaky take Kiss me so off right here, I'm a freak But hey, me off, I swear to God, I'm a leak to take Matter of fact, I'd rather To deal with another basket case Oh, what a waste of a fat booty I used to beg, but why bother when they handed it Listen, to me? mate, I don't mean to brag I'm telling you, I'ma be the best you've had, so let's roll Don't be taking your time van Stoetsen. Met het mooie lummer Love Me. Daarvoor Onyx, Alex Dalki met de Pongo Ajalar. Daarvoor de muziek van DJ Fresh Fusing Rita Ora met Hot Right Now. Het is even tijd voor een uh, blokje met shownieuws. Adam Levine van Maroon 5 is nog een week voor zijn vriendin en uh, eh, Sina af. Of de vrouw werpen zich alweer met vlijt en liefde voor zijn voeten. En een van die dames is openlijk, eh, die openlijk solliciteert voor de opengevallen plek is actrice Jennifer Love Hewitt. De 33-jarige Jennifer is ook sinds kort van een vriend af en onthulde in de talkshow van Ellen DeGeneres dat ze een gelukkige single is, maar dat ze eventueel aanbod van een Maroon 5 zo niet zou afslaan. Ik heb mijn ogen altijd open en ik las twee dagen geleden dat Adam weer single is. Ik denk dat we een leuk koppel zouden vormen, al dus de Amerikaanse actrice. Nou, we zijn benieuwd, maar er zijn een heleboel garanten, want uh, Adam Levine van Maroon 5 is erg populair onder de vrouwen. En eh, Casper Smart is de 24-jarige lucky dat die tegenwoordig tegenwoordig een paar keer in de week Jennifer Lopez mag instoppen. En dat hem eh, menens is blijkbaar uit het feit dat hij druk bezig is om zijn schoonmoeder in te pakken. Volgens Chicago Sun-Times belt Casper elke dag even met schoonmoeder lief. En om even te checken hoe het gaat, want je weet als zij je leuk vindt, dan zit je natuurlijk helemaal gebeiteld. Ook Ben Affleck was erg close met eh, mama Lopez. Die doken met z'n twee nog wel eens het casino in. En Mark Anthony viel dan weer niet zo lekker bij ma. En JLO en hij gingen ook niet zo lekker uit elkaar. En ja, die Smart doet zijn naam weer eer aan. En eh, Chris Brown, hier eh, wordt eh, regelmatig gesignaleerd met Rihanna. Wat eindelijk het hele universum al wist, heeft Rihanna nu maar eens bevestigd in een interview. Ze komt nog regelmatig bij Chris Brown over de vloer, ondanks de ticket die ze van hem kreeg. En dat meldt de X17 online. En eh, veel Rihanna-fans vinden dat erg moeilijk te verteren. Ik respecteer de mening van anderen, vertelt Rihanna dat weer. Dan weer in de Amerikaanse ellen. Waar het op neerkomt is dat iedereen daar anders over denkt. Ik vind het moeilijk te accepteren, maar ik snap het natuurlijk wel. Ondanks alle ophef gaat Rihanna vrolijk door met het stiekem afspreken met haar ex-lover. Ik wil dat mensen weten wie ik echt ben. Of ze het nou leuk vinden of niet. Goed of fout. Ik wil dat ze de waarheid weten. Sympathiek, maar kijk uit. Hè, want voor je het weet krijg je natuurlijk weer klappen van eh, Chris Brown. Maar hij is eh, de laatste tijd rustig. Dus eh, hè, misschien doet hij het in het geheim. Of Rihanna houdt gewoon van klappen krijgen. CFM Zandvoort. De Nightwalk. Iedere zaterdag tussen 9 en middernacht. Hier op CFM Zandvoort. Jouw lokale omroep. Met nu op de radio Nieuwe muziek van Ollie Murs met Oh My Goodness. Oh my goodness, I can't hide it. You just smiled when you walked by me. Oh my goodness, warning signs that no one showed me. Lost control, but please don't hold me back. Gonna go for it. I hope you're ready for it. Oh, oh. cause I know. downhill, no right side. But I'm with you when you're all alone. And you correct me when I'm looking wrong. I see the guilt beneath the shame. I see your soul through your window pane. I see the scars that remain. I see Wayne, I'm looking at the mirror on the wall. Here we are. can see my past. Damn, I look just like my fucking dad. Light it up, that smoke and mirrors. I even look good in a broken mirror. I see my mama smile, that's a blessing. I see the change, I see the message. And no message could have been any clearer. So I'm starting with the man in the mirror on the wall. MJ taught me that. Here we are again. to Mars, man. You told me that they can understand the man I am. So why are we talking to each other again? taking the Mars this time. Cause I talk so much, she took my love. cause I'm missing you Baby, you know that I done learned my lesson Should've gave you more time, more love and affection And when I see you later with that other guy Yeah, telling myself a player ain't supposed to cry You took my love, I thought I was the only one You took my love, it feels like you did it for fun You took my love, but my heart keeps telling me you're the one You took my love, took my love Sucker, But it don't even matter, cause you know I still love her. She took my heart and threw it on the ground. But it don't even matter, cause I still want her around. She's such a love taker, she's such a love taker. It's guaranteed that she's a professional heartbreaker. But a great love maker, all in the sheet. She made my heart skip a beat. But for now, she's as cold as they come. No max, no knife, and no gun. She took my love. You took my love, I thought I was the only love. It feels like you did it for fun. You took my love, but my heart keeps telling me you're the one. You took my love, took my love. La da da da da da da da da da da da. door de duinen en het centrum van Zandvoort. Voor de muziek van Pitbull en David Rush met Took My Love voor muziek van Lil Wayne featuring Bruno Mars met Mirror. En meestal, zeker bij de R&B, dan heb eh, ik vaak promootjes eh, van die promo-cd's. En die krijg ik dan maanden binnen voordat uh, de überhaupt de kans maken om überhaupt in de hitlijst te komen. En toen ik deze plaat hoorde, dacht ik echt van, jongen, jongen, dit wordt echt helemaal niks. Lil Wayne maakt leuke muziek, Bruno Mars maakt leuke muziek, maar dit is echt een slaapnummer. Nou, ik heb me er lelijk in vergist, want <laughs> het is gewoon mega populaire plaat. Een van de meest gedraaide plaatjes in de Nederlandse top 40. Volgens mij stond hij ook op nummer 1 staat hij nog op nummer 1? En voor de plaat van Lil Wayne en Bruno Mars... hoe die All Immersed met Oh My Goodness. Dat is een nieuwe plaat van hem. Staat hoog genoteerd in de Engelse, oftewel de UK hitchart. IFM Zandvoort, een nightwalk, een vechtpartij, gestolen kleding, een tweejarig kind, seksspelletjes en een kinderwagen. Dat waren de ingrediënten voor de aanhouding van twee vrouwen in Alkmaar. De bedrijfsleider van een kledingzaak betrapte de vrouwen op de diefstal en ging achter ze aan. Er volgde een korte vechtpartij. De vrouwen werden niet veel later in de boeien geslagen. Met de politie eenmaal te plaatsen. bleek niet eh, alleen gestolen kleding en een tweejarig kind in de kinderwagen te liggen, maar ook uh, die gestolen waren. De twee bleken nog meer gestolen spullen in hun auto te hebben, dus het waren echt van die eh, ja, hoe noem je dat? Kleptomaan, hè? Kleptomaan is een van de verslaving. Nou ja, of ze verslaafd zijn, weet ik niet. Maar het is gewoon eh, lekker makkelijk, hè? Misbruik maken van een kind van twee jaar uit in de kinderwagen. En overal waar je binnenkomt, stouw die hele kinderwagen vol. Want ja, de mensen kijken alleen maar naar het kind en die kijken nooit aan of er misschien wel wat in verstopt zit. TFM Zandvoort, The Nightwalk. De muziek, daar luister je nu naar natuurlijk. En wat voor muziek? Zometeen Jesse J met Domino, de Double Face Brazil Club Mix. Maar nu is Bob Sinclair, samen met Pitbull, Dragonfly en Fatman Scoop met Rock the Boat. Bob Sinclair, listen We're gonna rock, rock the boat. Listen, I treat sex like a physical fitness. Up and down like the stock market. Now, baby, let me give you the business. Cara linda, pecho hecho. Ay, que riga. oprottende huis, om het maar zo te zeggen. Daarvoor Anthony met I'll Be There. Ook muziek van Jesse J met Domino, de Double Face Brazil Club Mix. En daarvoor natuurlijk Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly en Fatman Scoop met Rock the Boat. We gaan door met Elena met Your Captain Tonight. House Ik zeg tot zometeen, na de break. ik laat je alvast achter met nog een paar leuke plaatjes. Dan nou, ik laat je alvast achter. Ik laat je achter met eh, onder andere Nicolai Fazano, Futsing, Lou Menessa met canto da Ticada.